Peace till the morning sun. So just hold me Stop. he is going through Thank you. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Het was een onbekende weg Die ik heb afgelegd Na het licht op zoek naar het donker. Verlangen naar verlangen uit dat harnas van spijt, jaloezie en belangen dream you you down, making you feel guilty about.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 De vader van een omgekomen Amsterdamse jihadist zei deze week dat hij herhaaldelijk had gewaarschuwd dat zijn zoon radicaliseerde, maar dat de overheid geen reactie gaf. In de Amerikaanse staat New Jersey is onrust ontstaan over videobeelden van politieagenten die een zwarte man doodschieten. Dat gebeurde op 30 december in de stad Bridgeton. De beelden zijn nu pas naar buiten gekomen. De auto waarin het slachtoffer zat werd aangehouden. Een agent zou een pistool hebben gezien en een van de inzittenden werd doodgeschoten. De eigen bijdrage die ouders sinds kort moeten betalen voor de zorg van kinderen met psychische problemen moet van tafel. Dat vinden oppositiepartijen D66 en ChristenUnie. Ze willen wachten op de resultaten van een onderzoek naar de effecten van de eigen bijdrage. Die kan volgens D66 oplopen tot 1500 euro. Minister Plasterk en Sint Maarten zijn het nog niet eens over de manier waarop de integriteit op Sint Maarten moet worden verbeterd. Plasterk vindt het zaak van de Rijksministerraad. Sint Maarten wil dat het parlement van het eiland zelf met een oplossing komt. Vorig jaar bleek uit twee onderzoeksrapporten dat er op Sint Maarten sprake is van machtsmisbruik en belangenverstrengeling. Bij brand in huis is het van groot belang om binnen de deuren dicht te houden. De brandweer zegt dat na een experiment vorig jaar in Zutphen... waar zes gemeubileerde sloopwoningen in brand werden gestoken. Als bewoners binnen de deuren dicht houden... verspreidt de rook zich minder snel en hebben ze meer tijd om te vluchten. Dan het weer nog. Eerst een paar graden vorst. Verder vandaag bewolking, ook wat zon. Het wordt 2 of 3 graden bij een koude noordoostenwind. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.